Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Rellen in Nijmegen na de voetbalwedstrijd NEC-Vitesse. Supporters van NEC sloopten naar de verloren wedstrijd een politiebusje... en gooiden met stokken en stenen naar agenten. De mobiele eenheid heeft ingegrepen en meerdere mensen opgepakt. Vitesse won de derby tegen NEC met 1-0. Kort na het laatste fluitsignaal stortte een deel van het uitvak in Stadion de Goffert in elkaar. Op dat moment vierden hossende fans van Vitesse net de overwinning. Tientallen mensen vielen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Volgens de directeur van NEC stond een container onder de tribune en heeft die erger kunnen voorkomen. In Rotterdam zijn acht mensen opgepakt tijdens een protest tegen de woningcrisis. Ze worden verdacht van belediging en verboden wapenbezit tijdens het protest voerden betogers actie tegen het woningtekort... de hoge huren en de gestegen prijs van koopwoningen. Demonstranten liepen een mars van het Afrikaanderpark naar de Markthal. In Amsterdam is kunstfotograaf Paul Blanca overleden. Blanca maakte in de jaren 80 naam met zijn provocerende foto's en zelfportretten. Zo liet hij in zijn rug het figuur kerven van een huilende Mickey Mouse met opgestoken duim. Het werd een iconische foto binnen de Nederlandse portretfotografie. In de jaren 90 werd Blanca door collega-kunstenaar Rob Scholte aangewezen... als schuldige voor een bomaanslag in Amsterdam. Maar die beschuldigingen werden nooit bewezen. Paul Blanca was 62 jaar. Een Nederlander heeft zijn wandeltocht van 2600 kilometer door Australië afgerond. Een tocht op blote voeten. Anton Notenboom deed er 164 dagen over om van Cairns naar Sydney te komen. Hij zamelde zo tienduizenden euro's in voor een goed doel namelijk de geestelijke gezondheid van oorlogsveteranen en mannen. Het weer, grijs, er trekken buien over het land. De temperatuur daalt vannacht naar 3 tot 10 graden. Morgen wat meer zon dan vandaag. Het wordt dan 15 graden in het noorden tot 18 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat opvalt is een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaanstad. Bij Permanent is de weg helemaal dicht vanwege dat ongeluk... en het verkeer wordt over de vluchtstrook langs het ongeluk geleid. Hou daar rekening met 20 minuten vertraging.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 Je weet dat ik ken jou als de beste, ik ken jou als de beste, I'm in en Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, je spera. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt. Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen. Je wil naar boven, yeah. Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek. Je raakt me nog steeds een kust in mijn nek. encanta verte. Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti en tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik geur wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, yeah. Doe nou niet alsof we niet nog steeds een kus in mijn nek. Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed. Como me gusta mi así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí. Como me gusta mi así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí. het raakt me nog steeds, een kus in mijn nek Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed Only seven seconds To get from here to there Not to no Makes me feel like, makes me feel like I'm in heaven Like I'm in heaven Only seven seconds Only seven seconds Only seven seconds there, to there, to next man's land.